Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er sluit nog een club aan in de rij van mensen die vinden dat de volumeknop naar links moet bij concerten en in discotheken. Ook KNO-artsen vinden dat er regels voor moeten komen, want oordopjes, die dragen veel jongeren niet. Bij festivals of schoolfeesten niet. Niet? Nee. Nee, ik zorg gewoon dat ik niet altijd dicht bij, de, bij het geluid eh, in de buurt sta. Nee, had ik laatst wel spijt van. Maar <laughs> had ik wel gewild, ja, maar nee. Een nieuwe wet zou ook voor de horeca moeten gelden, zeggen artsen. Er is nu wel een afspraak over een max aantal decibellen, 103. Maar daar is de grootste organisatie van kroegen en restaurants niet bij betrokken. Een grote politiecontrole in Rotterdam-Zuid. In en rond de haven doorzochten 180 mensen van het OM, de gemeente, de Belastingdienst en de marechaussee verdachte auto's. Dan kun je denken aan drugs of aan wapens, maar ook aan merkkleding die misschien nep zou kunnen zijn. Aan sigaretten die kunnen duiden op een illegale handel. We kijken naar verborgen ruimtes in een auto of die misschien aanwezig is. Ja, we kijken echt naar alle facetten van criminaliteit om met deze actie een vuist te maken tegen ondermijning. Het is nog niet duidelijk wat die actie heeft opgeleverd. Mensen in Lelystad en Dronten hebben daar gisteravond urenlang vastgezeten. Er rijden geen treinen sinds een grote stroomstoring twee weken geleden in Flevoland. En vervangende bussen, die komen er ook maar amper. Deze mensen moesten gisteren ruim 2,5 uur wachten. Ik vind het vreselijk dat ze de mensen dat ook aandoen. He, laten ze dan gewoon zeggen, er zijn geen bussen, dan ga je via een, eh, andere route en dan eh, kom je ook in Dronten. Er is geen woorden voor. Kijk, het ligt natuurlijk ook een... Eh, nou ja, NS probeert wat te regelen, maar er is geen communicatie. Dus in principe sta je gewoon eh, word je gewoon boos om de situatie. En tot nu toe werd er elke keer gezegd, ja, er komt een bus, maar dat is niet het geval. Dennis zegt dat er te weinig chauffeurs zijn om elk half uur een bus te laten rijden. Vandaag kunnen mensen ook maar beter nergens op rekenen. In het hele land is er een staking van het streekvervoer. En het weer nog een echte herfstdag. In het hele land veel regen, onweer en harde windstoten. Tussen de buien door zijn er ook wel opklaringen met af en toe wat zon. Het wordt max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh. oh, oh want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand. hand, hand, Hold you for my hand. Hold you for my hand. Over and over again, yeah, my love feels like time is frozen and the night is for us. We will It's magic anytime that we're together.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 Come on, pull over. Should be not this kind of things where they make man see, yeah. Rara. And me, I understand, say your dad know like me, rara. See me, I won't make you know. say me there for you, cara. And if not the price be that, I feel like to see ya. See ya. I never trade you for nothing. This love will make, this love will make me the jack machine. thought you, wanna not free to love. thought you, without you, I'm not gonna time me with this up, bingo, bingo. give me the story, No, no. I'ma go tell me what's up and go. I'ma want to make it again. i am going girl, I wanna make you.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 De basisbeurs die volgend jaar wordt ingevoerd gaat tijdelijk omhoog. De regering zou ook uitwonende studenten willen compenseren voor de hoge inflatie. Bovenop de beurs van 250 tot 300 euro krijgen ze een jaar lang een toeslag van 165 euro. De extreme overstromingen in Pakistan van deze zomer komen waarschijnlijk door de opwarming van de aarde, zeggen wetenschappers. Doordat de aarde ruim een graad warmer is geworden... viel er tot driekwart meer regen dan normaal. Nederland is laat met het bedenken van plannen om de energieprijzen behapbaar te houden...